Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. Een explosie in een appartement in Vlaardingen vrijdag was met opzet veroorzaakt door de man die er woonde. Hij had eerst zijn vrouw gedood. De man kwam bij de explosie om het leven. Het appartement werd volledig verwoest. Volgens buurtbewoners woonden er ook twee kinderen. Die waren naar school. De politie in Vlaardingen wil daar niets over zeggen. In Kerkrade is vanmiddag een vrouw op straat doodgestoken. Het gebeurde even na één uur in de Eresteinerstraat. De politie is onder meer met honden op zoek naar een man. Die wordt verdacht van het neersteken. Ook de Duitse politie is ingelicht. Mogelijk is de dader bij Kerkrade de grens overgevlucht. In een bos in Laren zijn duizenden poststukken gevonden die waren begraven in acht verschillende kuilen van een meter diep. De brieven en tijdschriften werden gevonden na een tip van een wandelaar. Die had gezien dat er was gegraven en dat een deel van een schep erbij lag. Via welk bedrijf de post was verstuurd wil de politie niet zeggen. De stukken worden opgehaald door een postbedrijf en vervolgens de politie wordt een deel ervan mogelijk alsnog bezorgd. Twee ontsnapte Belgische gevangenen zijn vanmorgen opgepakt in Rotterdam. Een derde is nog voortvluchtig. De twee werden aangehouden tijdens een routinecontrole. Vrijdag ontsnapten twee gedetineerden uit de halfopen gevangenis in Ruisseleden in België. Ze bedreigden een gevangenisbewaker en forceerden een deur met een brandblusser. Een derde man ontsnapte gistermorgen uit de doucheruimte van de gevangenis. En de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten neemt per direct ontslag. Zondag lekte geheime memo's uit van ambassadeur Kim Derrick. Daarin noemde hij president Trump onder meer lomp en onbekwaam. Trump liet daarop weten dat de VS niet meer met hem wil samenwerken. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Temperatuur van 17 tot 20 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon. En het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij Zaandijk, 3 kilometer. En op de N242 middenmeer richting Alkmaar.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 in plaats van Patrick, Vanity en Mike. Ik heb drie tips uitgekozen deze week. En ze lopen een beetje uiteen. Maar eh, de, tip die ik, eh, heb, de eerste tip die ik voor jullie heb meegenomen... is een tip die ik vorige week voor het eerst de in ieder geval gewoon echt even weer ben gaan schrijven. Oké, die moet ik onthouden. Normaal gesproken hoor je dat via Spotify. Dan kun je terugvinden wat je geluisterd hebt. Maar ik was het bijna vergeten. Ik ga voor jullie draaien Old Town Road. De remix van Lil Nash. En Billy Ray Cyrus.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 You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty.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 Eh, dit is een eh, nummer wat ik eigenlijk de laatste tijd wel wat meer aan het luisteren ben. Ook moet ik eerlijk zeggen dat het een artiest is die mij eh, de laatste half jaar wel echt, echt gegrepen heeft. Ik heb niet heel veel tips van... nee, ik heb eigenlijk helemaal geen tips van hem meegenomen. Maar dat maakt niet uit. Dan heb ik hem nu wel voor jullie meegenomen. En dan heb ik het over Macklemore. Macklemore is eh, natuurlijk eh, ja, al, al, jaren bezig. Maar hij heeft een, eh, een, ja, met, met het album Gemini heeft hij een paar geweldige platen uitgebracht. En ja, waaronder deze Over It samen met Donna Missel. We got that bad love, but it tastes like medicine. I never had love, so I learned to settle quick. I guess I never thought I'd have to choose between paradise and you. I still creep on your gram, oh. See you with you and your man, oh. And I scroll and see the pictures you deleted. Like the history ain't happened. Long as we cannot see it, getting back is insanity. And we repeat it. Mama said we need counseling. But I can't reason with the terrorists. Oh, this is embarrassing. You ain't Cinderella, ain't no pumpkin turning into fucking carriages. You create a narrative. People People ask me where she been. Santa back, and now she's living back out at her parents' crib. Fight, break up, we fuck, we fight, break up. You know the deal. Been to friends and tell them this the last time I'm for real. You text me then, the next thing you know I'm behind the wheel. Pull up, fuck you in the backseat, thinking this will help us heal. There is no use for you texting my phone. Got four more the minute I walked at the door as I change the code. Now you can toast to the love we don't make anymore. We got that bad love, but it tastes like medicine. I never had love, so I learned to set settle. I guess I never thought I had to choose between paradise and you. you text me. Back on the shit I was busy. Back to us raising our voices. Back on that nobody's listening. Back to those horrible choices. Back on you moving back home. Cause I would rather live in hell than get comfortable sleeping alone. Back to that lying deception. Back to the self-will. Back on the will, she don't do it. And I know that somebody else will. You cheated, I cheated, you cheated, I cheated. I mean it, please, Father, forgive us the dirt that you've done and the secrets that we swept up under the rug that are gonna die with us. And I should have cut the tie so many times that I finally gave up on the scissors. We are both sinners. If we both lied, else. That isn't selfish, that isn't commitment. I try to hold it in, I try to hold it in. I'm to it all and ignoring it. I'm just searching where the closure is going in circles, not noticing, but in my heart, we I know I'm not over it. Love, but it tastes like medicine. Donna Missel, Macklemore, over dit. Dat is mijn tweede tip van deze week. En we gaan heel snel door naar eh, nummer drie. Want nummer drie eh, ja, duurt even. Maar desalniettemin gewoon een hartstikke fijne plaat. En het is echt heel lang geleden dat ik hem heb getuid. Ik moest er, eerlijk gezegd, moest ik er vandaag pas aan denken. Want ik wist natuurlijk dat Patrick er niet zou zijn. En ik dacht, ja, kan ik wel twee tips voor mij doen en één tip van Patrick. Maar ik kan net zo goed drie tips voor mezelf doen. Deze keer. ik, ik deel dat graag met jullie. En ik was aan het nadenken over die derde tip. Ik denk, nou ja, wat moet het nou gaan worden? Wat wil ik nou graag nog eens aan jullie laten horen? En toen ben ik eigenlijk op een, een plaat eh, gekomen die alweer uh, ja, wat, eh, wat langer alweer bestaat. En dat is van 30 Seconds to Mars. Slaat helemaal haaks op de twee soorten platen die ik net heb gedraaid. Maar 30 Seconds to Mars heeft een paar hele mooie platen gemaakt. En daar is King, Kings and Queens is daar er een van. Kings and Queens, 30 Seconds to Mars. Heerlijk. Dat was mijn eh, vierde en laatste tip eh, van eh, deze week. En sorry, mijn derde en laatste tip. Ik ben helemaal overgegaan in dat nummer. Ja, dit is zo'n lekkere plaatje. Vergeet gewoon even. En het mooie is, hij duurt om 5 minuten 47 in zijn totaliteit. En ehm, ik, ik, ik vind, persoonlijk vind ik deze plaat zo goed... dat ik op dat moment gewoon vergeet dat die gewoon 5 minuten 47 duurt. Dat, dat, dat verwacht je gewoon niet. Even de, ehm, ja, mijn tips eh, van deze week even op een rijtje gezet. Eh, ik heb er drie uitgekozen en eh, we zijn ah, begonnen met Old Town Road. dat is de remix van Lil Nash X en Billy Ray Cyrus. En daarna was het Donna Missel en Macklemore. Die hebben samengewerkt aan de plaat Over It. En afsluitend, ja, de, anthem song denk ik wel van, van, van, van de meeste jongeren. Van King, ja, eh, King en Kings en Queens. Want ik vind het mooi, er zit ook een beetje een betekenis zit eraan volgens mij. Weet je, van hebben we waren toch wel de, de, de beloofde dochters en zonen. Het is een beetje, ja, ik weet niet of ik het goed zeg hoor. Als ik het fout heb, corrigeer me. Daar, daar eh, sta ik voor open. En zo niet, ja, dan toch. We gaan in de tussentijd gaan we vrolijk verder. Want ik heb eh, nog eh, genoeg eh, voor jullie klaarstaan. Want iets wat ik eigenlijk al eerder heel even kort even wou bespreken. dat is dat er, ja, de Nederlandse organisatoren van festival... die zijn vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Nou, ik weet dus nog niet helemaal wat er aan de hand is. Maar ik ja, stap hier nieuw in, net als jullie. de twee Nederlandse organisatoren van het vorige week uh, afgelaste Vlaamse festival Festival... zijn vrijgelaten door de onderzoeksrechter, meldt hun advocaat Joke Vetens aan de Belgische media. En als broer en zus eh, niet langer een hechtenis zijn... zij zijn beiden nog steeds verdacht in de zaak rond het Belgische Muziekfestival. De twee die eerder al in, eh, in Nederland het evenement Festival uh, eh, organiseerden... en hun bedrijf failliet zagen gaan... werkt voor Festival met een Brit die al eerder is vrijgelaten. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar mogelijke fraude die is gepleegd bij het organiseren. ook wordt er gekeken of er sprake is van misbruik van vertrouwen... en valsheid in geschriften. De politie van het Belgische Lommel deed woensdag een oproep op Facebook... waarin ze alle gedupeerde leveranciers van Festival veel vragen... zich zo snel mogelijk te melden bij eh, hen in het kader van het onderzoek. En eh, ja, het festival dat werd dus op het laatste moment afgelast. Het eh, R&B en hip-hop gerichte festival zou van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni plaatsvinden in het Belgische Lommel. Onder meer artiesten zoals Cardi B, A$AP Rocky en uh, Songs zouden op het festival optreden. Ja, ik denk dat A$AP Rocky sowieso nou, die is deze week pas aangehouden, niet helemaal waar. Maar die zouden daar dus gaan optreden. Eh, vrijdagmiddag werd eh, in het festival vlak voor aanvang definitief afgelast toen bij inspectie van het terrein bleek dat er niet aan de veiligheidseisen was voldaan. Eh, toen stonden er al zo'n 1500 bezoekers te wachten die toegang werd geweigerd. En een deel van hen eh, bestormde het terrein waarna de politie dus ook eh, moest ingrijpen. Wauw, dat is wel pittig. Dat je gewoon eigenlijk op echt, ja, het allerlaatste moment, dus nog voor het festival gaat beginnen, dat je dan zo'n festival cancelt. Nou ja, wat er precies aan de hand is, het zou dus fraude, een fraudezaak kunnen zijn. ja, ik, ik, hoop dat we hier meer nieuws over gaan krijgen. Dus ik hoop ergens in de loop van de week dat we jullie daar wat meer over kunnen gaan vertellen. Dan eh, gaan wij eh, weer eh, terug naar de Year Breakdown. Want we hebben natuurlijk heel veel mooie plaatjes hebben we, hebben gedraaid. We hebben net mijn, mijn drie tips gedraaid. Hè? Maar ik wil eigenlijk wel weer verder. En dit is een plaat, die is, ja, in ieder de titel is al voor heel veel verschillende nummers gebruikt. Maar ik denk dat Jack Wins en Amy Grace hem op dit moment ja, gewoon prima vertolken. Forever Young. want this?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 Ik heb het zo naar mijn zin, deze uitzending weer. En oké, ik draai alleen. Het is even, het is een dingetje. I've got nobody to talk me. I'm all by myself. Maar het maakt allemaal niet uit, jongens. Er zitten gewoon lekkere platen in. Ik ben gewoon, daar word je gewoon blij van. En we hebben al anderhalf uur gedraaid. We hebben nog een half uurtje te gaan. Maar dan gaan we ook echt het meeste gaan we daar uithalen. En ik, ik, moet wel eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, ik, ik, zit op iemand te wachten. Oh. Hé? Wie is dat dan? De man schuift nu aan tafel. schuif, Je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan falafel. Hey yo, die shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yes! Euro Breakdown. Yes, MC Falafel, onze huiskeukentuin en studio rapper van ZFM Zandvoort, oftewel de Euro Breakdown. We gaan eh, beginnen, dames en heren, want hij heeft natuurlijk het signaal gegeven. De nummer 20 tot en met 10, wie is waar gebleven tussen die 10 platen? Op nummer 20 trappen we af met Giant, Calvin Harris en Rag Bone Man. Staat 24 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 19. Is dus één plaatsje gezakt. En heeft op zijn hoogste positie, leuk om te weten, op één gestaan. Summer Air, Trevor Guthrie. Vier weken in de lijst. Staat nu op plek 19, is twee plaatsen gestegen. Want vorige week stond hij op plek 21. En Alesso, Tini en The Sad Song. Twee weken in de lijst. Maar wat niet zielig is, is dat ze van 24 naar plek 18 zijn gestegen. En op plek 17, Forever Young, Jack Wins en Amy Grace. Nou, die staan drie weken in de lijst. Mogen zeker niet klagen, want ze zijn wellicht maar vier plaatsen gezakt. Maar we gaan ze zeker volgende week nog draaien. En What I Like About You, Jonas Blue en Theresa Rex. 14 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 15, is één plaatsje gezakt van 15 naar 16. Op plek 15 deze week. Stay, David Guetta en Ray. Zeven weken in de lijst. Al heb ik wel het idee dat er al langer in staat. Maar het is niet zo. Maar staat van eh, vorige week nog op plek 20. Staat nu op plek 15. Vijf plaatsen gestegen. Lekker bezig. Al dus David Guetta en Ray. Carry On, Kygo, Rita Ora vind je deze week alweer 10 weken in de lijst. Staat nu op plek 14, stond vorige week nog op plek 9. Heeft heel lang in die top 10 eigenlijk uh, rondgedwarreld. Niet helemaal bovenaan, altijd een beetje einde midden. Maar eh, is dus nu, even kijken als ik het goed zeg... Um, ja, vijf plaatsen gezakt. Maar nogmaals, we gaan hem volgende week horen. Dus daar is niks mis mee. En Stay With Me, Chris Lake, eh, is eh, nu twee weken in de lijst. Is eh, binnengekomen op plek 17 vorige week. En staat nu op plek 13. Dus ja, vier plaatsen gestegen. Mag zeker niet klagen over zijn positie. En wie er ook niet mag klagen, is Happier, Marshmallow en Bastille. 44 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 12. Staat hij nu weer. Gaat hij niet vanaf voorlopig. En Not Okay Kygo en Rita. Oh nee, Kygo en Chelsea Cutler. <laughs> Oeh, bijna. Ja, vijf weken in de lijst staat nu op nummer 10. En daar gaan wij eh, nu eh, naar luisteren. Ik eh, ga jullie niet langer ophouden. Want de plaat zegt weliswaar not okay. Maar met ons is het allemaal oké. Okay. Straks nog heel veel nieuws, maar nog eerst hele lekkere platen bij de Your Breakdown. Kygo Chelsea Cutler, de nummer 10 van deze week bij de Your Breakdown. Not okay. Seven months, two weeks, and seven days since I left. Who's counting anyway? But for me, the only thing that's changed is the distance between New York and LA. Seven months, two weeks, and seven days since I was so easily replaced so strange I recognize her face Tell me, does she make you feel the same? Kills me to know she's sleeping in my place This Lekker toch, lekker. Always Be My Ritual. En dat is natuurlijk vertolkt door Chesto Jonas Blue. En natuurlijk die prachtige Rita Ora. Het zou me wel mooi... Het, tuurlijk, het, het, is een andere soort manier van... Hè, ik hou van jou zeggen, maar always be my ritual. Wees altijd mijn ritueel. Lekker, genoeg poëzie, genoeg liefdestalk, want we gaan weer lekker verder. Want ja, ik heb het al gezegd, we hebben nog nieuws voor jullie. Eh, Duncan Lawrence, winnaar van het Euro Festival werkt in L.A. Eh, met eh, producers Beyoncé en John Legend. Alsof het nog niet genoeg was. hij vertrekt, even kijken, hij is, zeg ik dat goed? Ja, dinsdag voor drie weken naar de Verenigde Staten om daar dus aan nieuw materiaal te gaan werken. de zanger werkt bij de Amerikaanse platenmaatschappij Capital Records... samen met producers die eerder met onder andere Beyoncé, Bibi Rexa en John Legend hebben gewerkt. Dinsdag eh, gaan ze dus voor drie weken naar L.A. om daar nieuwe muziek eh, te gaan maken, eh, nieuwe liedjes te gaan schrijven... en om daar dus in de popcapital van de wereld eens een kijkje te nemen. Het is zo gaaf om daar te mogen gaan werken. Al dus de 25, en nog maar 25-jarige zanger in het gesprek met de klanten nu.nl. Lawrence, eh, die eh, sinds zijn eh, winsten de hele wereld overgaat om zijn nummer Arcade te promoten... heeft dus ook al heel wat nummers liggen. En nou, daarbij zegt hij dus ook zelf... Hè, ik, ik ben altijd echt altijd bezig met nieuw materiaal schrijven. En ik vind het tof om ook straks, ja, straks de tour, als ik de tour heb, mensen te mogen laten horen dat ik altijd bezig ben met schrijven. En dat ik ze kan laten horen waarmee ik bezig ben en kan merken wat mensen ervan vinden. Nou, dat is natuurlijk een beetje het doel, van een tour. Je introduceert natuurlijk ook nieuwe nummers, waardoor je dan toch eh, wat, wat, oh ja, wat nieuws laten horen. En dan weet je ook een beetje of dat ook een hit zou kunnen worden. De inspiratie haalt hij dus overal vandaan. En zeker nu zijn eh, leven zo <laughs> verschrikkelijk veranderd is. Want ik kan ik me wel voorstellen. Het is één grote inspiratiebron. En eh, daar ook komt hij weer bij terug. Ik ben iemand die uit het dagelijks leven heel veel inspiratie haalt. En nu komt er zoveel op me af. Er is dus echt genoeg, gewoon genoeg om uit te putten. Dus als je daarvoor open staat, dan komt er ook heel veel uit. Ja, mooi. Mooi. En zeker mooi dat hij dus bij Capital Records aan de slag mag. Ehm, met uh, ja, de producers die dus ook onder andere met grootmachten zoals Beyoncé en, en John Legend hebben gewerkt. BB Rex trouwens niet vergeten. En nog heel veel meer eh, andere namen. Ik eh, moet zeggen, ja, ik zei het net al, ik heb het gewoon vreselijk naar mijn zin. En dat komt eh, niet alleen omdat ik gewoon lekker in het voor mijn gevoel lekker in het programma zit namen. Maar ook, uh, en dat, dat, dat staat misschien even buiten het programma. En ik weet het, het is een zonde. Buiten, binnen de Euro praten we niet over wat er buiten gebeurt bij de Euro Maar vanavond is er weer UFC, de Ultimate Fighting Championship. En ehm, daar ga ik vannacht gewoon bed weer voor uit. Heerlijk, wat heb ik daar een zin in zeg. Dit wordt, dit wordt een hele mooie nacht. En voor de mensen die het willen weten, op SBS 9 kun je dit dus zien. En zonder Nederlands commentaar. Voor de mensen die eh, geen zin hebben in Nederlands commentaar... klinkt ook niet eerlijk gezegd... Die moeten dus lekker naar SBS 9 gaan kijken. Om 4 uur s'nachts tot 7 eh, uur s ochtends eh, zijn zij te bezichtigen. Dat, dat wou ik gewoon even kwijt. Hè. Zo ben ik, dat deel ik graag met jullie. Hm? Ja, hè, daar doen we niet moeilijk over. Zo ben ik. Dan gaan we weer terug lekker naar de lijst, want we hebben nog maar een kwartiertje. En dat betekent dat wij wel nog eens even een paar van die lekkere plaatjes moeten gaan draaien.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 I'm don't call me Don't call me up. what I like. Oh, you look good in the morning, and you don't even know. garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece.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 Summer Days, Martin Garrix, Macklemore, The Fallout Boy. We gaan door naar de laatste plaats en daarna door naar nummer 1. Peace of your heart, Medusa and the Good Boys. Show me a piece of your heart, a piece of your love.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 Ja, peace of Your Heart, Medusa and the Good Boys. Ja, voordat we naar de nummer 1 toe gaan, is het natuurlijk tijd om af te tellen. Ja, dames en heren, we gaan er dus even paard achter zetten. Want we gaan eens dus even laten zien wie er deze week op nummer 1 staat. Maar eerst de nummer 10 tot en met 1. Op nummer 10 deze week, Not Okay. Kygo en Chelsea Cutler vind je daar. Vijf weken in de lijst, stond vorige week op plek 11. 1 plaats gestegen. Ritual, Rita Ora, Chesto en Jonas Blue vind je deze week al vier weken in de lijst. Stond vorige week op plek 10, is één plaats gestegen. En All Around the World, La La La La La van Rehab en A Touch of Glass. Glass, zeg ik het. Eh, staat twee weken in de lijst, stond vorige week nog op plek 14. Is zes plaatsen gestegen. Gefeliciteerd. En Here With Me, Marshmallow en Chevres. Vond je vorige week nog al plek 7. Staat daar nu ook weer. Staat 16 weken in de lijst. En Don't Call Me Up, Mabel vind je deze week al 21 weken in de lijst. En we hebben natuurlijk daarvoor ook weer een plekje 6 voor haar gereserveerd staan. Vorige week stond ze op plek 5. Eén plaatsje gezakt ten opzichte van die vorige keer. Op plek 5 You Little Beauty. Fisher, zeven weken alweer in de lijst. Eh, staat nu op plek 6. Eh, sorry, plek 5 is één plaats gestegen. En Heaven, Avicii en Chris Martin vind je nu drie weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 2. Is dus twee plaatsen gezakt. Maar joh, maakt niet uit. We gaan hem volgende week horen. En Avicii Classics moet je altijd maken draaien. Dat weten we ondertussen. Summer Days, Martin Garrix en Macklemore featuring Patrick Weeks. Eh, staat nu negen weken in de lijst. Stond vorige week ook op plek 3. Dus blijf daar standvastig daarvoor houden. A Piece of Your Heart, bedoel zijn de Good Boys, hoorde je net. Staat negen weken in de lijst. En eh, ja, stond vorige week op plek 4. Is weer twee plaatsen gestegen. Heeft eigenlijk op zijn altijd op plek 2 gestaan. Dus, dat doet hij goed. De nummer 1 hou ik nog heel even voor mezelf. Want heerlijk, voor de mensen die een beetje hebben opgelet... die weten dat deze plaat domineert op het moment. Maar dat eh, heeft deze artiest ja, eigenlijk altijd wel gedaan. En ja, je bent toch gek als je niet zou weten welke artiest dit zou zijn. We gaan er naartoe werken. Ik wil jullie allereerst wel heel erg bedanken weer eh, voor eh, weer een, een week luisteren. Veel plezier eh, en, en gekkigheid en grappen en grollen. We hebben veel nieuws en leuke platen hebben kunnen draaien. We hebben even een weekje even alleen gedraaid. Dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren. Maar ik denk dat het niet, desalniettemin was het niet ongezellig. Het was niet onverdienstelijk. Of toch wel? Ik hoop het niet. Voor volgende week hoop ik dat Patrick er weer is. Ja, wie weet komt Vanity binnenkort ook wel weer eens langs. En wie weet komt Quinten wel weer een keer.